Drie uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In Geesteren in Overijssel is brand uitgebroken in een autobedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat... naar een naastgelegen tankstation en woning. Dat lijkt te lukken. Het autobedrijf kan als verloren worden beschouwd. Bij de brand is materiaal vrijgekomen dat op asbest lijkt. De brandweer onderzoekt nu of het dat ook is. Het vuur brak een uur geleden uit, waardoor is nog niet duidelijk. De bewoners van vier huizen zijn geëvacueerd. Een oud-pastoor uit Veldhoven is in hoger beroep vrijgesproken van het bezit van kinderporno. Volgens Omroep Brabant komt dat door een fout van het Openbaar Ministerie. Dat heeft per ongeluk het grootste deel van het bewijsmateriaal vernietigd. De oud-pastoor was eerder veroordeeld tot een boete van 1500 euro. Daarna dacht een medewerker van justitie dat de zaak gesloten was en wisten het beeldmateriaal. De zwart-witscans die nog in het dossier zaten waren van slechte kwaliteit, waardoor niet te zien was hoe oud de vrouwen op de foto's waren. Tohem had geen andere keus dan om vrijspraak te vragen. Een Brazilië gaat de betrokkenheid van tientallen politici bij een corruptieschandaal onderzoeken. Mogelijk hebben de 54 volksvertegenwoordigers, onder wie een oud-president en de leider van de Braziliaanse Senaat, zich laten omkopen. De affaire draait om staatsoliebedrijf Petrobas. Medewerkers zouden tien jaar lang smeergeld hebben aangenomen van aannemers en bouwbedrijven. De top van Petrobras trad vorige maand af vanwege de affaire. Voor het onderzoek naar de politici was toestemming nodig van het Braziliaanse Hooggerechtshof en die is er nu. Het weer nog. Het is bewolkt en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Lokaal is kans op vorst aan de grond.